uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier May heeft opnieuw een nederlaag geleden in het Lagerhuis. Ze kreeg geen meerderheid voor een motie waarin ze steun vraagt voor haar poging... om opnieuw in Brussel te gaan praten over de voorwaarden... voor een vertrek uit de Europese Unie. Oppositieleider Corbyn van Labour concludeerde dat er geen steun is voor Mays beleid... en dat de regering het parlement niet langer kan negeren. Door het wegstemmen van haar voorstel is het risico groter geworden van een no-deal brexit over zes weken. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt de ware identiteit te kennen... van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vorig jaar maart. Het zou gaan om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst Groe. Onduidelijk is wat zijn rol was. Wel is bekend dat hij vlak voor de twee hoofdverdachten in Londen arriveerde. Ook zou hij in 2015 mogelijk betrokken zijn geweest... bij de vergiftiging van een Bulgaarse wapenhandelaar. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen... hebben ambtenaren van de gemeente Den Haag... in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op Oudjaarsdag voerde... met de top van politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapel in Duindorp... op het moment van de besprekingen 6 meter te hoog was. Die in Scheveningen 3 meter. Ondanks deze overschrijding is niet duidelijk of een verbod is overwogen. En in het Indiaanse deel van Kashmir zijn zeker 33 politiemensen omgekomen door een zelfmoordaanslag. Een terrorist blies zijn auto op naast een konvooi bussen met daarin agenten. Zeker 40 agenten raakten gewond. Een Pakistaanse militante groepering de verantwoordelijkheid op. De aanslag leidt tot extra spanningen tussen India en Pakistan. Beide landen hebben een deel van Kashmir in handen... terwijl ze het hele grondgebied claimen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht gaan vriezen. Morgen zonnig met maxima tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer.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 Ik, ik, ik loop gewoon te schaken op meerdere borden, heb ik het idee. <laughs> hierachter vindt dan nog ergens een redactievergadering. Daar moet ik dan een pet op zetten. En dan moet ik ook nog eens een keer een programma presenteren. En dan hangen ballonnen, want het is Valentijnsdag. En we hebben een studiogast. En de kop is begonnen met The Harder and The Moving Mountains. Welkom bij deze Alternative FM. En de gast heet Lizzie V. Ja. En voor Intimie is het gewoon Lisanne. Ja, voor jou, uh, voor jou is het gewoon <laughs> welkom, wees welkom. Je bent eh, de, tweede, de, tweede, gast eh, in twee weken tijd. Vorige week hadden we Joël. Dus... Jullie hebben druk? Ja, het, is, ja, het wordt heel druk. Dus <laughs> Marcus die zit al te kijken van... Jee, volgende week weer. Volgende week niet, want dan hebben we wat anders. Maar de komende weken mag je je borst weer nat maken, jongen. Dus dat, <laughs> dat wordt wel weer, het wordt weer echt een uitzending van heb ik jou daar. Jij, uh, kwam, dat was wel leuk. Eh, we kregen een mail van onze hofleveranciers. Mhm. Want Joël eh, was ook via hetzelfde agentschap als waar jij bij zit. Van Johannes en Olga Taal. Waarvoor dank Johannes en Olga bij deze. Ehm, even over jou. Want ik, hoe, ik me, hoe ik even zit te kijken... ik kreeg natuurlijk wel een hele beschrijving. En dan zie ik ineens op, op Facebook 6000 volgers. Ik denk, dan ben je heel erg groot, huge en big. <laughs> Maar nou. dat, bleek, <laughs> dat bleek dus in de praktijk mee te vallen. De Nederlandse um, schade blijkt eh, bescheiden te zijn. Maar je zit in Amerika, heb je nou op een aantal plekken... waar, jij, eh, waar jouw muziek heel erg eh, goed gewaardeerd wordt. Dat klopt helemaal, ja. ja ehm, kun je ook een verklaring geven wat dat is? Heeft dat te maken ah. met de muziek die je brengt? Ja, misschien ook een stukje. Misschien omdat ze het interessant <laughs> vinden dat ik Nederlands ben. Ik weet het niet. Dat, dat speelt natuurlijk altijd dat van ver weg komt is lekker. Ja. Eh, ja, wat ik daar hoor is dat het heel verfrissend is wat ik doe. En dat het heel anders is dan dat daar gebeurt. En dat vinden ze super tof. Ja. Dus ik moet de hele tijd maar terugkomen, joh. <laughs> ik moet de hele tijd maar terugkomen. Eh, werkt het ook eh, dat daar een illustere voorganger... die van de week een toevalligerwijs een Edison heeft gekregen... Ilse de Lange, nou, Want ja. Ik, ik, zag iets met Nashville. Dat je daar, ja, ja ik ga wel naar Nashville. Maar Nashville is natuurlijk niet alleen maar country muziek. Nee. Maar in Nashville zijn wel de meeste mensen die zeggen van wij gaan allemaal shows voor je regelen. En eh, daar heb ik eigenlijk allemaal mensen die gewoon voor mij willen werken om mij daar ja. <laughs> allemaal dingen te geven. En ik zeg, ja, eh, ik eh, boek wel een vliegticket, ik kom wel over. <laughs> ik vind het alleen maar leuk. <laughs> ja. Maar ondertussen ben je ook gewoon hier in Nederland bezig met, met allerlei dingen. En, dat is wel zo makkelijk. Ja, Scheelt even. Ehm, je komt uit Rokanje. Ja de tijd laat het niet toe. Maar er zijn illustere voorgangers van jou. Dat, eh, die eh, bestaat uit de band Lemming. Heb je nooit van gehoord? Had ik nog nooit van gehoord. Nee, nou, eh, dan zou ik je aanraden. Ga ze terug naar je ouders en vraag maar eens naar <laughs> Lemming. dan zullen ze vast en zeker wel zeggen van... nou, dat is wel bekend. Die, jongens kwamen ook uit hetzelfde dorp waar jij vandaan Ja, blijkbaar. Ja, dus het is, het is wel een redelijk muzikaal dorp. Denk ik. Dat is mij echt nog nooit opgevallen. Ik had het <laughs> gevoel dat er nooit iets gebeurde. Nee, nee, oké. <laughs> maar eh, ik denk maar leuk, ja. maar Rotterdam eh, is natuurlijk eh, de speeltuin van jou, denk ik, toch? Of niet? Nou, eigenlijk als ik hier optreed, is het eigenlijk door heel Nederland. Is toch niet één, specifieke plek. Nee. Als het dan een, een plek is, dan is het vaak Amsterdam of zo. Dat daar toch het meeste gebeurt, denk ik. Ja, maar je zou verwachten, kan je licht onder de rook van Rotterdam. <laughs> Rotterdam heeft een stevige muziekscene. Ik ben redelijk thuis in, in die, in die muziekwereld van Rotterdam ooit nog eh, wat eh, recensies eh, geschreven voor de Rotterdamse popunie. Dus ja, dan, dan schiet het op. Dus ja, vandaar, dat ik, vandaar de vraag uh, ook. Ja, nee, volgens mij valt in Rotterdam voor mij nog veel te winnen. <laughs> Oké, okay. nou, we gaan straks natuurlijk wat van je horen. Ehm, mhm. Hoe ben je eigenlijk met muziek in aanraking gekomen? Zijn je ouders muzikaal? nee, nou, mijn vader was vroeger muzikaal. En die kreeg toen de keuze van zijn moeder of je gaat buiten spelen met je vriendjes. Of je gaat piano... Eh, want hij was heel goed in piano spelen. Of je gaat dat doorzetten. Ja. En hij vond buiten spelen leuker. Maar ik weet zeker dat ik van hem de musicaliteit heb. En ik heb niet gekozen voor buiten spelen. <laughs> ja, eh, ja eh, maar daar kwam het een beetje door. Eigenlijk ben ik al met hem in de auto aan het zingen. Tweede stemmen, sinds dat ik echt net kan praten of zo. Ja. is voor mij een soort van tweede natuur geworden. En vanuit, ja, omdat het zo fijn is om te zingen dacht ik, nou ja, weet je, ik ga wel eigen liedjes schrijven. En ik ga eens kijken of er misschien eh, iets, eh, iets van een carrière in zit of zo. Muzikale achtergrond of uh, opleiding. Heb je, ik bedoel, muzikale opleiding. Heb je dat, ben je ja, bezig? Ik, nou, niet meer. Ik heb heel veel natuurlijk lokale zangles gehad. Uiteindelijk ben ik twee jaartjes vooropleiding gaan doen voor het conservatorium in Amsterdam en Tilburg. Aha. En ja, daar kwam ik erachter dat de mindset van mij en de gemiddelde student niet helemaal overeenkwamen, Want ik hou heel erg van commerciële dingen en dat vind ik helemaal tof. Ja. Maar dat was niet helemaal eh, gangbaar daar of zo. Eh, wat helemaal prima is natuurlijk. Ja. Dus vandaar eh, hebben we gezegd van... volgens mij gaan onze wegen hier scheiden. En ga ik het zelf eens proberen uit te vogelen allemaal. Ja. En dat is volgens mij wel gelukt zo. Dat lijkt mij ook. <laughs> nou, we gaan het eh, straks eh, horen. We draaien nog even één nummer en dan, uh, dan is het uh, zover. En dan gaan we gewoon lekker een blokje van twee al laten horen. Oké. Goed, dat was Lisanne beter bekend als Lizzie V. Want dat moeten we natuurlijk wel eh, zoveel mogelijk eh, eh, erbij... ja, ja, oh, sorry, ja. <laughs> dat ja. blazen. Ja, nee, dat <laughs> gaat wel goed komen. Dat ehm, dit is nieuw, want dit is een week oud. En dat is de nieuwe album van Dakota. Dames in, in 2017 geweest. Zo. En dit nummer heet Notice. dat was hem. Dakota. Eh, straks komen ze nog een keer voorbij met eh, het album wat ze deze week hebben uitgebracht. en dat album dat heet... Here's the one how to disappear. Dat is weer een mondvol, maar dat eh, is gewoon het albumtitel. Het debuutalbum moet ik er eigenlijk ook bij zeggen. Klaar zit ze inmiddels, uh, Lizzie V. Want eh, we zijn natuurlijk heel erg eh, nieuwsgierig met wat ze gaat spelen. Ik ben heel nieuwsgierig. Wat, wat, is, wat wordt je eerste nummer? Mijn eerste nummer, dat wordt ook het eerste nummer... wat ik ooit in, de Engelse taal heb geschreven. Hmm? Ik denk, dat is wel leuk om even mee in te komen. die heet Leave It Behind. Alright. Ja. life's too much fun just to meest, dan, dan, komt, dan eh, gaan we alvast klappen. Maar dan komt er dan nog iets eh, erachter, weet je wel. Eh, dat hebben <laughs> muzikanten oh, ja. voor de gewoon... is het nummer nog niet helemaal. Het tweede nummer wat... tweede liedje. Ja. Ik denk dat ik dat lekker feestjes ga laten zijn. Nou. Ja. En waar gaat het over? Het gaat erover dat je je heel erg eenzaam kan voelen. Ondanks dat er zoveel mensen om je heen zijn... En ja, eigenlijk is het heel erg eh, eh, <laughs> sociaal kritisch liedje. Sociaal kritisch liedje. In, in, de tijden dat we Facebook en natuurlijk ook eh, ja, Instagram... We, we, raken elkaar allemaal een beetje kwijt. <laughs> Daar gaat het liedje over. Oké. een soort van. Oké, okay, faces. <laughs> Sometimes I feel so straks volgt het eh, natuurlijk nog een tweede blokje van twee. Maar we gaan nu weer eh, terug naar het, eh, naar het gedeelte wat we ook nog hebben. Namelijk het lijstje wat we nog willen draaien. En dit is een van de dingen die erop staan. Het project van Frank Doesburg heet het Wanderlust en Aspire. into the night. As time stood still, I realized my greatest crime was slowing down. The cards were on the table, obscured by leaves and maple. Perhaps this is the reason I chose the flavor of the season. Humankind offers different lives. Did I wash my sheets? Am I prepared to die? If question one is what's on your mind, it's alright. Today I don't feel like I want to respond. We'll just pass the time and we'll take a while. Dream simple dreams as we slowly slide out of sight. Your eyes remind the world keeps turning, too much to improvise. Keep calling, I know what's on your mind. It's just a sign of the times. I empathize with those who see defiance in different eyes. Keep falling, I know what's on your mind. It's just a vision in the sky. apologize for taking precious little time. But try as I might, I can't stop the changing of the tide. I've been living in another style. It took too long to clear my mind. They say enjoy the little things, but how could I? Now tell me something, are you satisfied when you spend your days under the city lights? Cause I can't seem to figure it out. It's your eyes, your mind, the world keeps turning. Too much to improvise. Keep calling, I know what's on your mind. It's just a sign of the times. I empathize with those who see defiance in different eyes. Keep falling, I know what's on your mind. It's just a vision in the sky. Wake me when the world stops turning. Love me till the sun stops burning. Your picture in the sky, just a matter of time. Perhaps I'll take a chance, start a simple romance. If I spend less time inside, maybe this feeling will subside. If you come to understand, I'll try and make amends. I'd like to say I'm fine when we're together in the sunshine. Your eyes remind the world keep it's turning too much to improvise. Keep calling, I know what's on your mind. It's just a sign of the times. I empathize with those who see defiance in different eyes. Keep falling, I know what's on your mind. It's just a vision in the sky. Wake me when the world stops turning. Love me till the sun stops burning. Your picture in the sky just a matter of time. beetje als uit de jaren 60 en 70 ineens weer eh, terugkomen op de radio. Maar er eh, zijn ook drie heren op leeftijd eh, die dat uh, voor zorgen. Sweet Mary Jane heet, die, heet de band. En ze zijn te bewonderen, dus voor die mensen die dat graag willen weten. De Gouden Leeuw in Rotterdam, daar spelen ze op de 16e februari. Dat is, dat is zeer binnenkort. Het is vandaag de 14e, dus dat is overmorgen. En daarna kun je ze nog treffen in de Culemborg en in Katwijk. Eh, om nu eh, te vertellen waar dat liedje over gaat, eh, daar <laughs> ontbreekt een beetje eerlijk gezegd de tijd voor. Dus het heeft iets met een, met een slag ergens op het Britse vasteland te maken. Is het vasteland, ja, Engeland is een vasteland. Alleen het is een eiland met een tunnel. Tegenwoordig met al die brexit. Ik, <laughs> ik weet het allemaal niet meer. Maar goed, daarvoor hoorden we Wanderlust met Aspire. Dat is het project van Frank Doesburg. Ehm, nu weer tijd even voor wat aardse zaken. Ik zei afgelopen zondag tegen collega Bart van der Meer... die hier eh, op de donderdagmiddag zit tussen 2 en 4 en Matchbox doet... ja, Crosby, Stills, Nash staat nog, stond niet op het lijstje vandaag. Maar hij beloofde dat hij dat volgende week wel zal draaien. Zei ik zondag, nou, uh, Crosby, Stills en Nash bestaan nog steeds. Alleen ze heten nu Dandelion. moet ik eh, eigenlijk het eh, omschrijven. Het eh, muziek van Sofia Dracht. en de dame heeft ooit in 2013 de grote prijs van Nederland... bij de categorie singer-songwriters gewonnen. En was dus de opvolger van Rogier Pelgrim in 2012. Want daar zaten wij dan weer met onze neus bovenop. Goed, um, zo dadelijk eh, gaan we Lizzie weer eh, vragen of ze nog even nog een nummer wil spelen. Eén nummer. Want eh, het tweede nummer, we doen wel een blokje van twee. Maar het tweede, blokje, of het, tweede nummer van het blokje van twee, dat verzorgen wij. Dus dat, dan, dan is dat bij deze ook opgelost. Ehm, ik word gewoon bekogeld met allerlei materiaal van zou je dit, zou je dat. natuurlijk wil ik dat eh, en dit is een van de dingen. Die is weer eh, opgespoord door onze muzikale duizendpoot eh, Dolly Tempierik. Tenminste, zij is niet een muzikale duizendpoot, maar een radio duizendpoot. En het is natuurlijk fijn als je zulke collega's hebt... want die kunnen dan nog dingen vinden... terwijl jij dat misschien over de hoofd ziet. David Blinkel, dat is de man waar het om gaat... die komt oorspronkelijk uit Schotland, maar resideert tegenwoordig in Haarlem. Dus dat is hier om de hoek. En eh, hij heeft ook een, eh, een album uitgebracht. En dit is een van de nummers die eraf komstig is. New York is Crying. to think about what you do. Nico is van oorsprong een Schot. Maar eh, ik heb al gezegd, hij eh, woont tegenwoordig bij ons eigenlijk in eh, de buurt in Haarlem. Daar woont hij. En dit was het album ehm, wat, wat hij heeft gemaakt. En deze, een van de track van dat album wat we net hebben laten horen. Het is weer tijd voor een, voor een stukje werk weer van Lizzie V zei al, het eh, is een blokje van twee. Eh, maar ze wordt geholpen door, eh, door ons met de techniek. Want we hebben natuurlijk ook de single. En die single die is totaal anders als Lizzie hem hier zou gaan spelen. Dus ehm, welk nummer ga jij mee beginnen met het blokje? Deze heet The One Standing in the Rain. Oké, en waar gaat het liedje over? een ongebalanceerde relatie. <laughs> oh, dat is dat wat je wel eens op Facebook leest. Het is ingewikkeld. Het is ingewikkeld. Ja, misschien. Ja, zoiets, zoiets, ja, zoiets. ergens wel. Maar het komt wel goed, gelukkig. Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou, laat maar horen. Yes. look so much prettier tonight. Your eyes are shiny, smiling at my side. I remember those days have passed us by. touch me here, you kiss me there. I Nou zit je op de kruk. Nu gaan we een mooi tover... Uh, tovertruc eh, uithalen. tovertruc uithalen, <laughs> want... Eh, het volgende nummer heet Little Big, Secret. Little Big Secret. Little Big Secret. Ja, big. <laughs> maar wat is, het, kleine, grote geheim? Ja, dat is voor iedereen zijn eigen ding. voor iedereen zijn eigen ding? Ja, iedereen heeft een eigen geheim. Iets wat hij met zich meedraagt, wat heel veel effect op hem heeft, hem of haar heeft. Maar wat hij niet met anderen wil delen.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 Rock and Roll Forever, zoiets uh, maakt hij er dan van. Eh, het is ehm, semi Sammy Stereo en het eh, komt van een nieuw album wat ze aan het maken zijn en wat ze gaan uitbrengen. Leap into Flames. Ik denk dat als je op dit moment een beetje bij komt met een hartslag van heb ik jou daar, dan kan ik me er alles bij voorstellen. Want het is natuurlijk wel even het meest pittige wat, wat we op dit moment draaien bij Alternative FM. Sammy Stereo dus. Eh, ik, heb, ik heb begrepen dat dat album dat heet... En dan moet ik het goed zeggen. Sabrisky. Zo eh, heet, het, eh, heet het album. En dan zal Paul Glandorf straks zeggen... Ja, dat heb je goed of dat heb ik fout. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. En na dit alles lijkt het me toch wel even zinvol... om even wat gas terug te nemen. Nou weet ik dat goede vriend uit Rotterdam goede muziekvriend Michel Ebbe bezig is met uh, nieuw solomateriaal. En wat verderop schijnt er ook nog eh, wat te gaan komen van het, eh, ja, van het gilde waar die toe behoort, namelijk Gravel Town. Maar eerst dus het eigen solowerk wat op stapel staat. Maar dit is nog wat oud van hem en dat heet Emma's Diary. Tot aan het nieuws van 9 uur. Emma says it's late. Emma doesn't mind. Emma needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Mm-hmm. needs her freedom like a poet longs for pain, like a painter needs his colors, like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged, they play whatever is sin. Emma knows the distance slowly grows from where. thinks I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight, she knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters hiding in a word. Cause Emma needs a secret like birds need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry.